Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Ja, 21-leider Eerdmans is blij met uitspraken van zijn collega Bontebal van het CDA. Want die zegt dat hij een kabinet met JA21 erbij nu het meest realistisch vindt. En ook Eerdmans ziet dat wel zitten. Ik denk dat wij... Eh, ja, de meest logische zijn voor een vorming eh, van een kabinet. Eh, oprecht. Dus ze zullen, ze zullen iets moeten doen om, om meerderheid te krijgen. Maar ja, 21, CDA, VVD en D66 hebben samen nog geen meerderheid in de Tweede Kamer. Ze hebben precies de helft van het aantal zetels. En om plannen erdoor te krijgen zullen ze dan dus altijd nog steun moeten zoeken bij een andere partij. Mensen die langdurig ziek zijn op het werk... moeten ook het tweede jaar van hun ziekte loon doorbetaald krijgen. Dat staat in een nieuw advies aan het kabinet. Er staat ook in dat het doorbetalen een zware verplichting is voor werkgevers... maar dat het de beste manier is om ziekteverzuim te verminderen... en ook te voorkomen dat mensen langdurig uitvallen. Supporters van Go Ahead Eagles zijn boos op de Franse politie. Gisteren speelde de club een uitwedstrijd in Lyon. Daarna kwam het tot een confrontatie tussen de Nederlandse fans en de Franse ME. Op beelden is te zien dat agenten met gummiknuppels op ze zijn slaan en ook traaggas op ze spuiten. Andersom delen Eagles fans ook klappen uit. De Franse politie zegt dat ze eerder ook al bekogeld werden met flessen. En als je s'avonds lekker buiten wil padellen of tennissen... dan moet je niet in Uitgeest zijn, in Noord-Holland. De rechter heeft bepaald dat er daar s'avonds helemaal niet meer gespeeld mag worden. Omwonenden hadden klachten over geluidsoverlast van padelspelers. Daar is de club niet blij mee, want ook tennissers zijn nu de dupe van die uitspraak. Deze, deze maatregel betekent voor TSU dat eh, ja, we eigenlijk wel kunnen gaan inpakken dat we kunnen stoppen met de vereniging. Want als er s'avonds niet meer getennis mag worden, eh, gaan de leden weglopen. Ja, de uitspraak volgt na een jarenlange rechtszaak tussen de tennisclub en buurtbewoners. De club gaat wel tegen die uitspraak in hoger beroep. Het weer vanavond grijs met kans op wat lichte regen nog. Het is een graad of 10. Morgen is er meer kans op zon. Alleen in het zuidoosten is het dan grijs. Het wordt dan een graad of 11. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A10 bij Durgerdam heb je 10 minuten oponthoud op de ring van Amsterdam... door de nasleep van een ongeluk. De weg is wel vrij. De A2 van Amsterdam naar Utrecht is ook weer vrij... na een ongeluk bij knooppunt Oude Rijn.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 De ambtenaren vinden ook dat het hele stelsel rond arbeidsongeschiktheid op de schop moet. CDA-leider Bontebal vindt een coalitie samen met D66, VVD en JA21 het meest realistisch. Dat zei hij na een gesprek onder leiding van de nieuwe informateur Letchert. Bontebal benadrukt dat de gesprekken nog lopen... maar hij verwacht dat er voor een samenwerking eerder naar JA21 wordt gekeken. De pro-Palestina-demonstranten die een pand van de Universiteit Utrecht bezetten... moeten daar voor zondagmiddag weg. En als de actievoerders dat niet doen, dan spant de universiteit een kort geding aan. Het pand wordt nu al tien dagen bezet. De betogers willen dat de universiteit de banden met Israëlische organisaties verbreekt. Het weer is zo goed als droog. In het oosten en zuiden kan de zon even doorbreken bij 9 tot 11 graden.